Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Franse politie heeft nacht een man van 25 opgepakt... die met het hoofd van zijn vader rondliep over een parkeerplaats. Het lichaam van de vader lag op straat. De man had een keukenmes in zijn ene hand en het hoofd in de andere. Toen de politie hem wilde oppakken haalde hij uit met het mes... en riep hij Allahu Akbar, Arabisch voor God is groot. Volgens Franse media heeft de verdachte de Marokkaanse nationaliteit... en is hij een bekende van de politie vanwege familieruzies... en overmatig drank- en drugsgebruik. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is afgelopen middag gevochten. Bij de hekken raakten twee groepen mensen slaags. De politie kwam ertussen, maar heeft niemand gearresteerd. Wie er betrokken waren bij de ongeregeldheden is onduidelijk. Zowel het COA als de politie willen er verder niks over zeggen. Vorig weekend was er ook al een vechtpartij voor de hekken van het overvolle asielzoekerscentrum. Vannacht moeten er in Ter Apel weer mensen buiten slapen omdat er niet genoeg bedden beschikbaar zijn. Bij een schietpartij in het Vroesenpark in Rotterdam is afgelopen middag een 35-jarige man gewond geraakt. Hij is buiten bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht. Even later is een 40-jarige Rotterdammer aangehouden. Aan het schietincident ging een ruzie vooraf. Het was op dat moment erg druk in het park... waar op mooie dagen veel mensen komen om te recreëren en te barbecuen. In de regio Zaragoza in het noordoosten van Spanje zijn acht dorpen ontruimd vanwege een fel uitslaande natuurbrand. Zo'n 1500 mensen zijn ondergebracht in sportcentra in de omgeving. Ook in het zuiden van Spanje, in de buurt van Murcia, woedt een bosbrand. Die zou zijn veroorzaakt door bliksem. Volgens de krant El País moesten door die brand zo'n duizend mensen hun huis verlaten. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land, maar het blijft met 20 graden wel warm.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 Et bien sûr, il y a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour, mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. don't give me body, body. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même hauteur Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi je t'aimerai pour toujours. mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait aujourd'hui van ZFM. ZFM's antwoord 106.9 FM.